Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Die met een scooter een politieman omverreed moet twee jaar de gevangenis in. Hij reed vorig jaar augustus in Tegelen zonder rijbewijs op een gestolen scooter en hij deed een wedstrijdje met vrienden. De man negeerde een stopteken van een agent en reed hem aan. De politieman liep enkele beenbreuken op die zo ernstig waren dat hij niet meer kan werken als agent. De man werd door de rechtbank eerder tot ruim een jaar cel veroordeeld, maar in hoger beroep valt de straf nu fors hoger uit. Hij kreeg drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk. De Nationale Overgangsraad in Libië heeft strijders van Gaddafi een ultimatum gesteld. Uiterlijk zaterdag moeten ze zich overgeven. Daarna zullen de steden die zij nog in handen hebben, waaronder Sirte, met geweld worden ingenomen. Ondertussen dreigt een diplomatieke ruil tussen Libië en buurland Algerije over de familieleden van Gaddafi die gisteren de grens met Algerije overstaken. De overgangsraad wil dat ze worden uitgeleverd aan Libië. Gaddafi's dochter, Aisha, is in Algiers bevallen van een dochter. Dat heeft het Algerijnse ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Aisha kwam gisterochtend in Algerije aan met haar familie. Algerije zegt dat Aisha's zwangerschap een van de redenen was om de familie in het land toe te laten. De IKEA Foundation geeft ongeveer 43 miljoen euro voor de hongerbestrijding in Afrika. Het geld gaat naar het vluchtelingenkamp Dadaab in Kenia, het grootste opvangkamp ter wereld. Het kamp was bedoeld voor de opvang van 90.000 vluchtelingen, maar er zitten er nu zo'n 440.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie is de schenking van IKEA de grootste particuliere gift in het 60-jarig bestaan. De IKEA Foundation richt zich samen met onder meer UNICEF op hulp aan kinderen. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook geregeld buien. Temperatuur 18 graden. Morgen bewolkt en iets warmer. Daarna meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANB. E de files vanaf 3 kilometer lengte staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 4 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij Westpoort 3. Na een ongeluk is de weg daar dicht. Je wordt daar omgeleid via de af- en oprit. De andere kant op staat file tussen Kadoelen en Westpoort 4 kilometer. De A10 Zuid richting Amersfoort tussen Osdorp en Oud-Zuid 3. Dan de A20 richting Gouda bij Rotterdam Centrum 3. De andere kant op naar Hoek van Holland voor de afrit Westerlee 2. Na een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En de A27 Breda richting Gorkum. Daar staat voor de brug bij Gorkum 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant naar Breda.